Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Frankrijk en Groot-Brittannië willen dat er een veilige zone komt rond het vliegveld in Kabul. Zo kunnen mensen die Afghanistan nog willen verlaten worden beschermd, zegt de Franse president Macron. Nu wordt de luchthaven nog bewaakt door Amerikaanse troepen, maar die willen uiterlijk dinsdag weg zijn. De Fransen en de Britten dienen een voorstel voor de veilige zone maandag in bij een spoedvergadering van de Verenigde Naties afgelopen dag hebben de laatste Britse militairen Afghanistan verlaten. Daarmee is na 20 jaar een einde gekomen aan de militaire betrokkenheid van de Britten in het land. Eerder op de dag vertrok de laatste Britse evacuatievlucht met burgers. De Britten hebben sinds half augustus zo'n 15.000 mensen geëvacueerd, onder wie ruim 2100 kinderen. Demissionair minister Kaag reist komende week naar de regio waar Afghanistan ligt. Naar welk land ze gaat wil het ministerie van Buitenlandse Zaken niet zeggen. Ook wat haar missie precies inhoudt is onduidelijk. Premier Rutte zegt op Twitter dat het kabinet zich maximaal wil inzetten... om evacuaties uit Kabul weer mogelijk te maken. Samen met onder meer Duitsland en het Verenigd Koninkrijk... wil hij weer een presentie hebben in Kabul... zodra de veiligheidssituatie dat toelaat. Op de Marker Wadden heeft een groep biologen zo'n 400 soorten planten en dieren geteld... Een flink aantal daarvan zijn volgens natuurmonumenten niet eerder gezien. Er werden ruim 20 soorten slakken gevonden, net als veel driehoeksmosselen en verschillende soorten van de fijnstraalplant. Twee jaar geleden was de eerste telling van planten en dieren op de Markenwadden. De vijf eilanden in het Markenmeer zijn aangelegd om de biodiversiteit te vergroten. Het weer. In de oostelijke helft van het land valt wat regen. Het koelt af naar een graad of 14. In de ochtend ook nog wat regen. In de middag vaker droog en soms ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Web nu de nacht.